happy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels and why I love her so. And they called it puppy love. just because we're we're 17. Tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream. it plays is the answer up above. How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me. help me please. Gezellige oude meuk hier bij GoFM. <laughs> Ja, Paul Anka 1960 alweer, Puppy Love. Kalverliefde. Mm Wat een prachtig begin van een nieuwe show die gaat duren tot 12 eh, uur. Deze mooie zondagmorgen. En ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot 12 uur. Want we hebben veel moois in de aanbieding. Lekkere muziek en ook een paar interessante onderwerpen.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 Bill Withers en ehm, Grover Washington samen in Just the Two of Us. En Neil Diamond, I Am, I Said. Straks gaan we het hebben over buitenspelen. <laughs> Ja, en dan niet buitenspelen voor eh, kinderen, maar volwassenen. <laughs> Ja. Echt waar. Een oud-marinier roept daartoe op. Hij heet eh, Teun van der Klis. En waarom hij eh, volwassenen wil laten buitenspelen? Nou ja, dat hoor je straks dus. Over ongeveer een kwartiertje. Maar eerst nog mooie muziek van Gladys Knight. Zonder de pips. License to Kill. Goedemorgen. tranen veranderen daar niets aan. Woorden van spijt dat ik je oh, oh. Mm. Oh. Ik kom je zeggen dat ik je Muziek uit een James Bond film Ja, je. Ja, hier bij GoFM. Gladys Knight en License to Kill. En uh, eh, Jolemaire uit eh, Vlaanderen natuurlijk. Ik kom je zeggen uit 2007 en eh, in de jaren 80 was het ook een hele grote hit, maar dan in het Frans. Toen in het uh, Je suis venu te dire que je m'en vais. Als ik me niet vergis hoor. lekkere muziek dus, hier bij GoFM. Ik ben even aan het kijken naar de website, naar het laatste nieuws. Maar het wil niet lukken vandaag op een of andere manier. Raar is dat. Hm.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 waar ik zelf eh, ja, best wel mooie herinneringen aan heb uit die tijd dan. Hè, want ik ben van een zekere leeftijd. Ja, heb je dat weer. You're so fan, Carly Simon. En Freddie Quinn. jonge kom bald wieder nach Haus. Ja. <laughs> Geniet altijd wel van die eh, ronde R van uh, eh, Freddy Quinn. Maar ook andere Duitse slagerzangers. Wel gezellig op zo'n zondagmorgen. Ik zit hier lekker aan de koffie en ik kijk naar de andere kant van de tafel. En ik zie daar Herman zitten en die wil aan de slag met een oud marinier. Ga je gang Herman. We gaan eh, het hebben over buitenspelen. We zitten wel binnen in de studio en mijn gast in de studio zit daar ook. Teun van der Klis, welkom. je wel. Je bent oud marinier en je bent helemaal weg van buitenspelen. Ja, dat klopt. Daar komt het waarschijnlijk ook wel een beetje vandaan. Ja, absoluut. Mijn tijd eh, bij het korps eh, heeft er wel voor gezorgd dat ik erg ben gaan genieten van het buiten zijn in de natuur. Op allerlei verschillende plekken, ja zeker. En dat wil je delen met andere mensen, want er wordt te weinig buiten eh, gespeeld of nou ja, geactiveerde activiteiten gedaan? Nou ja, ik vind dat ieder mens wel meer buiten kan gebruiken. En als je op een actieve manier buiten kan zijn en lekker kan bewegen, is dat voor iedereen fijn. Ja. En eh, eigenlijk iedereen die buiten in beweging is geweest, die komt met een eh, vrolijk gezicht weer naar binnen. Mhm, en eh, dat vind ik mooi. Ja. we horen altijd dat kinderen meer buiten moeten spelen, maar je hebt het ook over volwassenen volgens mij. Ja, juist. we kunnen als volwassenen heel makkelijk roepen dat kinderen te weinig buiten spelen. Maar kinderen leren lopen door ons te zien lopen. Ze leren fietsen door ons te zien fietsen. En ze leren buitenspelen door ons te zien buitenspelen. Dus vanaf de bank roepen met je smartphone in je hand dat die kinderen naar buiten moeten, dat werkt vaak niet. Nee. Dus het is belangrijk dat je het goede voorbeeld geeft. Dus naar buiten gaan en zelf ook eens laten zien dat je in een boom kan klimmen. Of eens een keer een eh, steen optillen. Of... Ik kan me voorstellen dat er nu volwassenen zijn die denken, ja, in een boom klimmen, dat heb ik vroeger wel gedaan, maar dat ga ik nou niet meer doen. Ja, dat komt ook vaak omdat mensen het niet meer, niet meer doen en dan durven ze het ook niet meer. En dan, mhm. als je het af en toe gewoon eens probeert dan word je er beter in en dan gaat het steeds makkelijker. En dat is met de meeste dingen zo. Hè? Als je het niet doet, dan kun je dat, niet. Nee. En eh, je mag ook fel worden, want je hebt, ja, dat kan de luisteraar niet zien. Je hebt een t-shirt aan, modderfiguur staat daarop. Ja, het is natuurlijk een, eh, een grapje, zoals je al snapt. En, eh, maar zo in deze tijd van het jaar een beetje modder, daar zijn we ook niet vies van. Mhm. En ehm, kijk, als je binnenkomt met een paar modderspatten op je, op je handen en op je gezicht, dan eh, eh, vergroot dat al eigenlijk alleen maar de, de feestvreugde. Dus nee hoor, een beetje modder op zijn tijd kan helemaal geen kwaad. Wat is er anders eh, dan bijvoorbeeld mensen die gaan wandelen? Ja, dat is al veel anders natuurlijk. Of in een sportschool, want dat doen ook heel veel mensen om te bewegen. Dat is natuurlijk ook hartstikke prachtig. Alles wat je doet is goed, zeg ik altijd. Ja. Ehm, wat ik eh, met natuurlijk sportief zo fijn vind, is dat het in een hele speelse setting is. En wij zeggen, wij maken van sporten weer buitenspelen. En dat heeft er vooral mee te maken dat je met ons niet vastzit aan een strak schema of dat je van alles nodig hebt dat we gewoon naar buiten gaan, erop uit en kijken wat we tegenkomen en hoe we daar eh, iets moois mee kunnen doen. Ja, dat klinkt heel spontaan en dat is het ook. Ja. Want je had het net even in een tussenzin over een steen optillen. Als je die onderweg tegenkomt, zeg je nou, laten we hier even gewoon een oefening doen daarmee. Ja, dan, gaan we, dan zeggen we, laten we eens even kijken of we die kunnen optillen of of we die kunnen versjouwen of, eh, of we die boven ons hoofd kunnen krijgen. dus <laughs> eigenlijk continu kijken, wat kan ik allemaal? Ja. Wat je vroeger deed, hè? En waar eh, doe je dat met mensen? Ja, op elk eh, stukje groene natuur eh, dat we kunnen vinden. Mhm. Ehm, ik ben zelf begonnen in, eh, in Dordrecht, waar ik vandaan kom. Maar ondertussen zitten we op 20 plekken in, in heel Nederland. 20 plekken? Ja, en we proberen daarbij te groeien door steeds meer nieuwe trainers te laten zien hoe we dat doen. Ja. En als mensen denken, nou, dat lijkt me wel wat om ook eens uit te proberen. Hoe, waar moeten ze zijn? Nou ja, op onze website natuurlijk sportief.nl, daar staat natuurlijk wat we doen en met veel mooie foto's en beeldmateriaal mhm. eh, uitgelegd eh, wat we doen en waarom we dat doen. En dan kunnen mensen ook inspiratie op doen. Het dus idee dat er nog meer bij komen, want je hebt er nu 20, je bent alleen begonnen, denk ik. Ja, ja, we hebben nu 20 locaties en ik denk zo'n 70 eh, buitenspeelbazen, zoals we dat noemen. Oké. En ja, we groeien rustig door. En dus ook volgende week starten weer een trainersopleiding, waar weer een stuk of acht buitenspeelbazen worden geboren. Oké, er komt nog veel meer bij kijken. Dus, nog, we zijn pas grote organisatie benen. Um, ehm, nou ja, met z'n allen zijn we groot, maar we proberen het kleinschalig en lokaal te houden op de plekken waar we zitten. Ja, dat in ieder geval. Ehm, maar goed, dat is dus de mooie gelegenheid om mensen te leren om ook te bewegen op een andere manier. Ja, ga je dan een beetje terug naar je jeugd als je wat ouder bent en je gaat eh, dat soort dingen doen? Ja, misschien wel. Je doet wel weer dingen die je deed als kind. Het is ook een beetje eh, even loskomen van alle dingen die moeten. Het dagelijks leven waarin je van alles moet en beslissingen moet maken en binnen de lijntjes moet kleuren. Als je dat even aan de kant schuift, dan voel je je weer jong en onbevangen. Eh, maar het is eh, vrijwillig, maar niet vrijblijvend, denk ik. Want het is wel de bedoeling dat je meedoet met de groep, als je met de groep gaat. Ja, het mag. Nou, je, nee, maar je mag ook kiezen. Je mag kiezen. Wat ik al zei eerder, het is altijd, eh, je bepaalt zelf wat en hoe gek je het maakt. Dus je moet helemaal niks en je mag bijna alles. Maar jullie geven de mogelijkheden in ieder geval aan wat kan. Ja, ja dat in ieder geval. Zeker. Mooi initiatief. Ik denk dat eh, de minister van Volksgezondheid er ook heel blij mee wordt. En onze beweegprofessor, over bewegen gesproken. Ja. Dat, eh, dat is natuurlijk heel belangrijk. Teun van de Klis, hij laat eh, honderden volwassenen weer buiten spelen en inmiddels over heel Nederland heen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de uitrol van nog meer van die mooie plekken. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue. Welcome im Kabarett, au oh Kabarett, du Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welcome im Kabarett, oh Kabarett, to Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing, forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. und Inge. Each and every one a virgin. you don't believe me? Well, do not take my word for it. Go gesproken eh, hier zo bij GoFam. Welkom, eh, welkom, bienvenue, welcome. Ja, het is hier ook wel een eh, soort van cabaret zou je kunnen zeggen. Dus we houden het hier best wel vrolijk. Ehm, Lisa, of Liza Manelli natuurlijk. En Joel Gray hier in de show. En, en jou hoorde je voor met de stroom van de Orinoco. Wij dobberden gezellig mee op dat prachtige nummer uit 1988. Welkom bij GoFam. Het loopt al aardig eh, tegen 11 uur. Schiet lekker op. Daarom muziek van Johnny Holiday. Goedemorgen, welkom bij de show en blijf bij me tot 12 uur. Graag. Excuse-moi partenaire de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là. Excuse-moi partenaire de paraître froid. Mais tu sais, on s'est disputé tous les deux. son cœur disait c'est fini. Ses pleurs en suivi, oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre un Excuse-moi, partenaire, de parler comme ça. Ces quelques pleurs me sont chers. Mais tu peux dire, en regardant ses yeux, qu'elle ne pensait pas à tout ça. et de la revoir. Prenez l'espoir. il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille-là redanse avec moi. Mais oui, mais oui, excuse-moi, terre de t'interrompre ainsi. sin. You ask me, where did I fall? I'll say, Het was een bondgezelschap, de twee heren, Jon Anderson en Vangelis. En maakte in de jaren 80 heel bijzondere muziek, waaronder dit dus, hè. I'll Find My Way Home. Ja. En eh, Johnny Holiday hoorde je ervoor met Excuse-moi, partenaire. De mooiste muziek hoor je hier bij eh, GoFM. Ook op deze mooie zondagmorgen. Eh, straks in de tweede uur gaan we ook eh, weer lekker tekeer. Um, nou, wat minder easy listening muziek. We gaan wat meer tempo maken straks. Dus bereid je er maar alvast op voor. Intussen nog prachtige muziek van de Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Kom je er net bij, kom je net uit je bedrollen? Hey, welkom bij de show. En blijf bij me en drink lekker koffie met me hier bij GoFam. Someone controlled you. They bought and sold. die huilende gitaren van de Beatles. Vooral van George Harrison hier in eh, de show. Ehm, ik ga er even van tussen. Ik ga even een sanitaire stop maken. Oh, <laughs> gaat dat jou wel aan? Nee hè? Maar ik ga in ieder geval weer lekkere koffie pakken hier zo. Want die is echt uitstekend. En daarna ik eh, over een minuut of 7, eh, 8 of zo weer bij je terug.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 ba ba